Daarmee wordt gehoor gegeven aan een motie van JA21 en de VVD. Volgens die partijen verheerlijken de predikers pedofilie, vergelijken ze homoseksualiteit met anale kanker en noemen ze de terroristische inval van Hamas in Israël een leugen. Ministers Van Wil en Faber steunen de motie. Ze zeggen dat voor haatzaaierij en geweldsverheerlijking geen plaats is in Nederland. De oorlog in Oekraïne had, als het aan president Trump ligt, jaren geleden al opgelost kunnen worden. Dat zei hij na gesprekken met Rusland. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for three years. You should have ended it three years. You should have never started it. You could have made a deal. This could have been settled very easily. Just a half, a half-baked negotiator could have settled this years ago. Hij zei ook dat nog maar 4% van het Oekraïense volk achter hun president Zelensky staat. Dat is trouwens niet waar, dat is 53%. Volgens Zelensky leeft Trump in een bubbel van Russische desinformatie. Ja, jij doet het waarschijnlijk ook wel eens, een concertje pakken. Maar hoe beleef je dit als je het niet goed kunt horen? Jullie zeggen, heb je haast. Je wilt toch steeds vaker zetten concertzalen gebarentolken in. Bijvoorbeeld bij theater De Nieuwe Kolk in Assen. Daar stonden bij snelle tolken op het podium alles in gebarentaal mee te rappen. Wat wij doen is eigenlijk alles eh, tolken wat snelle zegt en zingt. En ook eh, een beetje de muziek van de band die klinkt proberen weer te geven. En er is nog een optie, namelijk een tablet met de teksten erop. Een schrijftolk heet dat. En voor bezoeker Niels was dat een uitkomst. Die tablet die typt eigenlijk wat er live gezegd wordt. Dus als iemand aan het praten is bijvoorbeeld, aan het optreden dus, alles wat gezegd wordt, komt dan op de tablet te staan. En zo kan ik het dus meelezen. De concertzaal vindt het belangrijk om dit te doen, zodat meer mensen van de muziek kunnen genieten. Er is inmiddels een hele stichting die poppodia hiermee helpt. Het weer, nu nog af en toe zon. Vanavond en vannacht weer veel wolken. Op de meeste plekken net boven nul. Morgen opnieuw veel wolken, kans op wat regen. Maar het wordt ook een stukje warmer. Het wordt max 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel dagelijkse files in Noord-Holland... maar wat wel opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag... want daar heb je een half uur tijdverlies tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Dat komt na, door een ongeluk, er is één rijstrook dicht... De bergingswerkzaamheden duren naar verwachting van Rijkswaterstaat tot 6 uur vanavond. Op de A44 naar Den Haag heb je ook 10 minuten vertraging bij Kaagdorp. En het is druk op de N207 daar, van Hillegom naar Alfa aan de Rijn.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 en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft drie extremistische islamitische predikers een inreisverbod opgelegd... omdat voor haatzaaierij geen plaats is in Nederland. De predikers verheerlijken pedofilie en noemen homoseksualiteit een vorm van kanker. Ze zouden komend weekend spreken in Utrecht. De strafzaak tegen bedrijven en leidinggevenden van de Stint wordt uitgesteld. Die zaak zou volgende maand beginnen... Maar omdat er nieuwe technische rapporten over de elektrische bakfiets zijn ingestuurd... heeft het OM meer tijd nodig. De Braziliaanse politie onderzoekt de verdwijning van een Britse journalist. De vrouw van 32 wordt al anderhalve week vermist. Ze heeft nog contact gehad met een vriendin in Rio de Janeiro. Daarna is niets meer van haar vernomen. Het weer vannacht in het noordoosten ligt de vorst. Morgen overdag veel bewolking, kans op wat regen.